Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister Ascher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gezegd dat het bedrag dat hij extra heeft voor concrete plannen om mensen van werk naar werk te helpen, zo'n 2 miljoen euro is. Hij reageert op de oproep van Detailhandel Nederland en vakbonden CNV en FNV, die om extra hulp vragen voor ontslagen winkelpersoneel. Eerder al heeft Ascher de brug-WW opengesteld voor ontslagen VND-personeel. Brug-WW betaalt mensen die bij een nieuwe werkgever aan de slag gaan... voor de uren die nodig zijn voor omscholing. Ascher deed een oproep aan werkgevers om oudere werknemers niet af te schrijven... en gebruik te maken van hun ervaring. Sepp Blatter en Michel Platini hebben de beroepszaken tegen hun jarenlange schorsingen verloren. De beroepscommissie van de FIFA heeft de straf wel verminderd van acht naar zes jaar. De geschorste voorzitters van de FIFA en de UEFA werden in december veroordeeld tot een schorsing van acht jaar voor een miljoenenbetaling van Blatter aan Platini. Die was in 2011 en het is niet duidelijk waarvoor de betaling precies was. De beroepscommissie oordeelde dat Blatter en Platini terecht zijn geschorst... maar dat te weinig rekening is gehouden met het werk dat de twee jarenlang hebben gedaan voor de voetbalwereld. In Syrië hebben vliegtuigen voor het eerst voedsel gedropt voor de noodlijdende bevolking. Toestellen gooiden 21 ton noodhulp af boven Der al Zor, dat is in het oosten van het land. Die stad wordt belegerd door strijders van islamitische staat. Vorige week bereikten al wel konvooien met noodgoederen belegerde plaatsen. En president Assad heeft vandaag president Poetin laten weten dat zijn regering klaar is voor de gevechtspauze die zaterdag moet ingaan. De Amerikaanse minister Kerry sprak vanochtend met zijn Russische ambtgenoot Lavrov over dat bestand. En hij zei dat een Amerikaans en een Russisch team de komende dagen de afspraken gaan uitwerken. Het weer. Vannacht blijft er kans op een winterse bui wordt van 1 graad aan zee tot min 3 in het oosten. Er kan een mistbank ontstaan en het kan glad worden.